Levi van Eck met het NOS-journaal. In het proces over de treinmeld schrijft de Volkskrant. De drie voormalige officieren verklaren dat militairen die de gekaapte trein moesten bestormen... de opdracht hadden gekregen om de Molukse kapers te doden. Een anonieme oud-marinier verklaarde dit vorig jaar ook al. Advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van doodgeschoten kapers bijstaat... wil nu vier commandanten van de bevrijdingsactie onder Ede verhoren... Ook wil ze oud-generaal Henk van den Bremen... en oud-minister van Justitie Dries van Acht als getuigen oproepen. De minister van Justitie van de staat New York is opgestapt... enkele uren nadat hij in opspraak was geraakt. Vier vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad... beschuldigen hem van mishandeling. De minister, Eric Schneiderman, zou hen hebben geslagen en gewurgd. Schneiderman staat bekend als een voorvechter van vrouwenrecht... en spreekt de beschuldigingen dan ook tegen... Hij zegt nooit een grens te zijn overgegaan en spreekt van rollenspelen en seks met wederzijdse instemming. Hij stapt nu toch op omdat hij vindt dat hij door deze beschuldigingen zijn werk niet meer goed kan doen. In Beiren zijn bij een treinongeluk twee doden gevallen. Ook raakten veertien mensen gewond, van wie sommigen zwaar gewond. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Eigach ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier zouden de dodelijke slachtoffers zijn. In een recreatieplas bij Winterswijk is gisteravond urenlang gezocht naar een drenkeling. De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het gaat volgens de politie om een jonge man die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. In de ochtend gaat de zoekactie verder. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond een graad of 11. Overdag opnieuw volop zon bij 25 tot...